uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Barcelona aangepast naar oranje. Dat wil zeggen dat vakantiereizen naar die stad dringend worden afgeraden. Het aantal besmettingen in de regio is de laatste tijd fors gestegen. Nederlanders die al in Barcelona of directe omgeving zijn... moeten zich afvragen of ze niet eerder willen terugkeren naar Nederland, zegt het ministerie. Bij terugkeer krijgen ze dringende advies om twee weken in zelfisolatie te gaan. Piloten van KLM willen dat hun bedrijf opnieuw gaat onderhandelen met de overheid over de voorwaarden voor het corona-steunpakket. Ze zijn het niet eens met de voorwaarden dat ze minstens 20% van hun salaris moeten inleveren. Volgens hen is dat in strijd met het internationaal arbeidsrecht. De piloten zijn ook mede-eigenaar van Air France KLM... want ze hebben samen een klein deel van de aandelen in handen. KLM krijgt 3,4 miljard euro om door de coronacrisis heen te komen... maar moet in ruil daarvoor wel hervormingen doorvoeren. Garmin, fabrikant van smartwatches en navigatieapparatuur... bevestigt te zijn getroffen door een cyberaanval. Daardoor waren de diensten van het bedrijf dagenlang niet te gebruiken. Er zijn bij de aanval geen gebruikersgegevens gestolen of verloren gegaan, zegt Garmin. De problemen begonnen afgelopen donderdag, maar Garmin hulde zich lang in stilzwijgen. Het bedrijf hoopt de problemen binnen een paar dagen helemaal te hebben opgelost. Het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert bij de bestrijding van de corona-epidemie vergadert morgen over het gebruik van mondkapjes in de openbare ruimte. Er gaan steeds meer stemmen op om de maskers verplicht te stellen. Wanneer het advies van het OMT over mondkapjes openbaar wordt is nog onduidelijk. Het advies gaat eerst naar het kabinet. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking, kans op buien. Vannacht koelt het af tot 16 graden. Morgen schijnt af en toe de zon en valt vooral in het noorden een enkele bui. Maximum temperaturen tussen 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal partner, get ready! Zin in met ongevaste country muziek? Dat komt goed uit, want maandag tussen 6 en 8 s avonds op ZFM Zandvoort... Nashville Country Radio met de beste country van toen en van nu. Oh, thank I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1396 hier op ZFM. Mijn naam is Ben Oveugen, uw hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Unieke muziek die je zelden of nooit hoort. Nou ja, in dit programma dan wel. Op de radio, je eigen lokale radio. toppers. ja dat is een, eh, een een groep van muzikanten natuurlijk. Anders eh, kom je er niet met het album Variant. Ehm, die hebben niet één, maar twee werkjes eh, uitgebracht. En die gaan we dan ook eh, de komende weken draaien. Daarnaast is onze grote vriend James Asher, ik had het er vorige week al over, buitengewoon actief met allerlei nieuwe albums of al een stuk of vier. Nou, ja, nou, er zit één, The Best Of van eh, James Asher en Arthur Hull. Dat komt later, maar dit is een ehm, bijzonder album voor hem. Want het is niet per se buitengewoon ritmisch. Angel en nog wat, eh, maar dat kan ik niet uitspreken. Dus ga even naar de website peacefulradio.info en dan vind je dit album. Ehm, de playlist staat hier eh, op, dit, op deze website. En dan eh, kom je vanzelf verder. Goed, ehm, James Asher komt later nog eh, terug met eh, waar we al eerder mee begonnen zijn. Dus de laatste keer alweer Shamans Almanac Drums. En dat is natuurlijk het eh, bekende werk van James Asher. Dat hij het lekkere ritmische muziek. Verder in dit programma gaan we een uitstapje maken naar het label Spirit Voice. Er zijn niet zoveel New Age muzieklabels meer.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 yourself in your room, standing in front of a large mirror. Look at yourself in this mirror and see yourself as you normally do. You may see your flaws or some part of your body that you don't particularly like. Loss. you find that the image of you is dissolving. You go out of focus and can barely see your own outline or shape anymore. With every moment, the image of you in the mirror dissolves more and more until all that is left of your reflection is a glowing, pulsing orb of white light. This mirror is the mirror of truth. It shows you your true identity. It will reflect back to you only your true nature and your true beauty. If you attempt to hold a false vision, within it. It will dissolve the image and replace it with a vision of your true nature. As you gaze at yourself, your reflection shows an angelic creature body takes shape over the light body within you, materializing around your bright white light as a colorful case is your physical body. But here too, you see the true beauty of your physical body.